10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De ouders van Riva Steenkamp vinden het onterecht dat Oscar Pistorius is vrijgesproken van moord. Ze noemen het onverteerbaar dat de rechter het verhaal van de Zuid-Afrikaanse atleet gelooft. Volgens de rechter schoot Pistorius zijn vriendin vorig jaar per ongeluk dood. Hij is vandaag schuldig bevonden aan dood door schuld en hoort volgende maand zijn straf. Pistorius kan 15 jaar cel krijgen. Au pairs in een gastgezin hoeven vanaf volgend jaar juli minder te werken. Het wordt maximaal 20 uur per week en niet meer dan 4 uur per dag. Nu is dat nog 30 uur per week. De nieuwe regel komt van het kabinet. Dat wil zo voorkomen dat au pairs als werknemer worden gezien, te zwaar werk doen of worden ingezet als fulltime oppas. Opnieuw is een paard ernstig mishandeld. In Ermelo is een merrie toegetakeld met een scherp voorwerp. De verzorger ontdekte het paard vanochtend. Een dierenarts heeft de merrie behandeld. In ruim een jaar tijd zijn in Nederland meer dan 80 paarden mishandeld. Een speciaal politieteam is al een tijd op zoek naar de dader. In Den Haag hebben nog eens twee verdachten van rellen in de Schilderswijk zich bij de politie gemeld. Deze week werden foto's van tien relschoppers naar buiten gebracht. Ze bekogelden agenten tijdens een anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk. In totaal hebben zich tot nu toe vijf verdachten gemeld. De omstreden burgemeester van Toronto, Rob Ford, is niet herkiesbaar. De Canadees stopt zijn campagne omdat hij een maagtumor heeft. Volgende week wordt bekend of die kwaadaardig is of niet. Waarschijnlijk neemt de broer van Ford zijn plek in tijdens de burgemeestersverkiezingen. Rob Ford haalde geregeld het nieuws vanwege zijn drank- en drugsgebruik en zijn woedeuitbarstingen. Het weer, vannacht opnieuw nevel en plaatselijk mist. In het weekend wordt het 20 tot 22 graden, met vooral morgen veel zon. In het oosten en noordoosten van het land zijn er meer wolken.